uur. Mark Hokker met het NOS Journaal. Het lijkt erop dat die stranden op stations, omdat door de storm treinen waren uitgevallen, thuiskomen. De NS besloot alsnog bussen in te zetten en veel mensen regelden een lift met een auto. De spoorwegen verwachten dat de komende dag 9 op de 10 treinen weer volgens de dienstregeling rijden. In de ochtendspits worden nog wel problemen verwacht. Op de weg waren de problemen al eerder grotendeels voorbij. Er weiden 66 vrachtwagens omver. Minister Nieuwenhuizen van Infrastructuur wil een onderzoek waarom er zoveel trucks, ondanks het weeralarm, de weg op gingen. Het heeft er mogelijk mee te maken dat buitenlandse chauffeurs de Nederlandse waarschuwing niet konden lezen. De verzekeraars komen later vandaag waarschijnlijk met een prognose over de schade die de storm heeft aangericht. Dat bedrag zal zeker hoger zijn dan 50 miljoen euro, melden de verzekeraars al eerder. De storm heeft in Nederland aan twee mensen het leven gekost, in Olst en Enschede. In Duitsland kwamen zes mensen om. De Nederlandse land- en tuinbouwsector heeft nog nooit zoveel geëxporteerd als vorig jaar. Er is voor meer dan 90 miljard euro aan groente, fruit, bloemen, zuivel, vlees, babymelk, friet en vruchtensap geëxporteerd. Dus 7% meer dan het jaar ervoor, blijkt uit cijfers van het CBS. Als goederen die verband houden met de landbouw worden meegeteld, zoals kunstmest en melkrobots, komt de export zelfs boven de 100 miljard uit. Een kwart van de export gaat naar Duitsland, gevolgd door België, Groot-Brittannië en Frankrijk. Een speciaal aangelegd glasvezelnetwerk voor basisscholen wordt in het noorden bijna niet meer gebruikt. De abonnementen worden te duur, meldt RTV Drenthe. De overheid betaalde miljoenen om snelle internetverbindingen aan te leggen in afgelegen gebieden. Maar inmiddels zijn alle Drentse scholen en vrijwel alle Groningse scholen afgehaakt. Het wordt te duur omdat de scholen meer internet gebruiken dan was verwacht en omdat de subsidies zijn gestopt. Het weer wisselend bewolkt en er trekken buien over het land.